met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken... ontmoet eind volgende week zijn Russische ambtsgenoot Lavrov. Dat meldt persbureau Reuters. Blinken heeft de uitnodiging geaccepteerd op voorwaarde... dat Rusland niet in de tussentijd Oekraïne binnenvalt. Gisteren zei Blinken dat hij Lavrov per brief om een ontmoeting had gevraagd... om alsnog tot een diplomatieke oplossing te komen van de crisis. Later zei de Amerikaanse minister in de VN-veiligheidsraad... dat er duidelijke aanwijzingen zijn voor een Russische Russische inval de komende dagen. De energierekening valt dit jaar ruim 85% hoger uit dan een jaar geleden. Dat heeft het CBS berekend op basis van de energieprijs zoals die in januari was. Gemiddeld zijn huishoudens dit jaar dan 2800 euro kwijt aan energie. En dat is ruim 1300 euro meer dan een jaar geleden. Tussen huishoudens onderling zijn er grote verschillen in de hoogte van de rekening. Dat heeft onder meer te maken met de mate waarin een woning geïsoleerd is... en met de verschillende energiecontracten. Mensen met een variabel contract merken de hogere prijzen eerder. Bijna de helft van de Nederlanders heeft zo'n variabel energiecontract. Ziekenhuizen blijven voorzichtig en doen nog niet mee met de versoepelingen van de coronamaatregelen. De ANP heeft uitgezocht dat de anderhalve meter regel in ziekenhuizen blijft gelden... en dat mondkapjes voorlopig verplicht zijn om patiënten en personeel te beschermen. Er wordt veel overlast verwacht vanwege storm Yunus. Vanaf twee uur vanmiddag rijden er geen treinen meer. De NS is bang dat er bomen op het spoor waaien. KLM verwacht ook problemen en schrapt bijna 170 vluchten. Verder sluiten scholen eerder en gaan veel test- en vaccinatielocaties van de GGD eerder dicht. Het KNMI heeft voor het grootste deel van de dag ehm, in het land code oranje afgegeven vanwege de storm. Alleen voor Limburg geldt code geel. Het weer, de wind neemt steeds verder af. Het gaat regenen, het koelt af naar 3 graden in het noorden en 7 in het zuiden. Later overdag wordt het vanwege de storm extreem onstuimig...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 Zoveel vissen in de zee zwemmen allemaal met de storm mee. Neem jou naar Tokio, naar Londen, wifey. Koop je nieuwe Nike's, exclusieve Nike's. Zoveel vissen in de zee. Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee. Neem jou naar Tokio, naar Londen of L.A. Dus stop maar in me, met dan ben altijd safe. Ik neem jou niet voor lief. Dus neem mij niet voor lief. Je weet dat liefde gratis is dat mijn liefde gratis is voor jou Ik neem jou niet voor lief, neem jou niet voor lief Dus neem mij niet voor lief, neem mij niet voor lief Je weet dat liefde gratis is Weet dat mijn liefde gratis is voor jou van Zandvoort, op 106.9 CFFM I'm Conan. You were sleeping on me, you were dozing. Now move, I'm cold. You have all the I gave you everything you need. Now move. Now it's up to what you. Are you the one? Shall we proceed? Me. Yeah. Licks on some swag shit. Right. No one gives you this. It's supersonic, bionic, uranium I'm a different kind of girl Every record sounds the same You gotta step into my world Reflections on the water More than darkness in the depths See him surface in every shadow On the wind I feel his breath Golden eye, I found his weakness girls Thank you. pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.